Twee mannen zijn opgepakt. In Vught lag het vuurwerk in een schuurtje en in een huis. Met dat vuurwerk was mogelijk ook geknoeid, zegt de politie. Ook daar is iemand opgepakt. Een op de vijf gevangenen in de VS zijn sinds het begin van de pandemie positief getest op corona. Het gaat volgens persbureau AP om ruim een kwart miljoen mensen. 1700 van hen zijn eraan overleden. Amerikaanse gevangenen hebben vier keer zoveel kans om besmet te raken als de rest van de bevolking. Volgens experts zijn de cijfers het topje van de ijsberg. Gevangenen zouden nauwelijks worden getest en ook geen zorg krijgen... waardoor ze zieker worden dan nodig is. Banken gaan slachtoffers van spoofing vaker compenseren. Bij spoofing worden mensen opgebeld door criminelen via een nummer dat van de bank lijkt te zijn. De oplichters zeggen dat er gevaar dreigt en dat er geld moet worden veiliggesteld op een andere rekening. Doordat de klanten zelf het geld overmaakten, compenseren de banken dat tot nu toe niet. Maar dat gaat veranderen. Minister Hoekstra van Financiën heeft daarover afspraken gemaakt met de vier grote banken. Buitenlanders die langer dan twee dagen naar België willen gaan... moeten voortaan een negatieve coronatest laten zien. Dat is een van de extra maatregelen die het Belgische kabinet neemt... om het aantal besmettingen omlaag te brengen. Het zouden spannende dagen voor de Belgen zijn... Ze zouden aan het begin van de derde golf kunnen staan, zegt premier De Croo. Maar die kan nog worden voorkomen. En dan het weer. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 4 en 6 graden. Morgen eerst zon, later wat wolken en in de middag wat regen.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 A weathered flag is stroking the air and waves farewell to the day that's done. Summer takes another breath, for the sunken sun will rise. A far away bell tower chimes when night before the light dies and night falls on the town. radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. that the life the on the 45. Well, it's on the 45. on the 45. Well, it's on the 45. Everybody needs a bosom for glow. Everybody needs a Everybody needs a for glow.